5 uur. met het NOS Journaal. Alexander van der Bellen is de nieuwe president van Oostenrijk. Van der Bellen is lid van de Groenen, maar deed bij de verkiezingen mee als onafhankelijk kandidaat. Het verschil met zijn tegenstander, Norbert Hover van de rechtspopulistische FPE... was zo klein dat de uitslag op zich liet wachten. De stemmen die per post zijn uitgebracht hebben de doorslag gegeven. Hover heeft zijn nederlaag erkend. Op Facebook schrijft hij dat hij teleurgesteld is... maar zich in zal blijven zetten voor Oostenrijk. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat het land een president krijgt die niet uit een van de twee middenpartijen komt. De Turken kunnen volgens de Duitse bondskanselier Merkel waarschijnlijk nog niet op 1 juli visumvrij naar de Europese Unie reizen. Volgens Merkel heeft Turkije nog niet voldaan aan een aantal voorwaarden voor het opheffen van de visumplicht. Zo zouden de Turkse antiterreurwetten nog niet op orde zijn. De bondskanselier had in Istanbul een ontmoeting met de Turkse president Erdogan. Eurocommissaris Timmermans wil het aantal regels vanuit Brussel verder terugbrengen. Volgens Timmermans is Brussel een regelmachine en ergeren burgers zich daaraan. Hij noemt als voorbeelden regels die bepalen hoe lang een ladder mag zijn en hoe de schoolmelk moet worden geregeld. Volgens Timmermans zorgen zinloze regels ervoor dat burgers de Europese Unie de rug toekeren. De politie heeft vier minderjarige jongeren aangehouden voor vernielingen in het ouderverblijf van het dierenpark in Emmen. Tijdens het Pinksterweekend werd er veel vernield in het verblijf in het centrum. Wasbakken werden kapotgeslagen en ruiten ingegooid. Ook spoten de daders graffiti op de muren. Mogelijk worden er nog meer verdachten opgepakt. Het weer vanavond wordt langzaam wat droger, maar het blijft bewolkt. Het koelt af tot een graad of 11 vannacht. Ook morgen bewolkt en opnieuw fris bij maximaal 15 graden. Wel is het dan op de meeste plaatsen droog. En ook kan morgen de zon af en toe doorbreken. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De dagelijkse files zijn wat langer dan normaal. Op maandag, vooral in de Randstad, dat heeft te maken met het regenachtige weer. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen de afrit Blaricum en de afrit Bunschoten, 11 kilometer... De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Velzen 9. Alle rijstroken zijn weer open. Er was daar een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen 8 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam, daar is een touringcar gestrand en daarom tussen het Prins Klausplein en Delft-Zuid 6 kilometer. Het is verstandig om via de A4 te rijden.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and we're gonna celebrate world at night to a place in the past we've been cast out of.